De en VVD vinden dat vreemd. Ze willen opheldering van minister De Jager. In Breda is een man opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met de dood van een vrouw van 25. De vrouw werd gisteren dood in haar huis gevonden nadat iemand de politie had gebeld met de mededeling dat ze niet meer ademde. Daar arrestant is een man van 28 uit Breda die ook in het huis was. De regering van Brazilië zet plannen om een grote stuwdam te bouwen toch door. De rechter heeft de bouw verboden, maar de regering gaat in beroep... en heeft de groep bouwbedrijven alvast groen licht gegeven om te beginnen. De waterkrachtcentrale in het Amazonegebied is van groot belang voor de economie, zegt de regering. Milieugroepen en indianen protesteren omdat een groot stuk regenwoud verloren gaat. YouTube haalt parodieën op de Hitlerfilm Der Untergang van de site. Er zijn tientallen parodieën gemaakt van een woede-uitbarsting van Hitler. Met nasynchronisatie of ondertiteling werd het een tirade over bijvoorbeeld het uitblijven van een Valentijnskaart of een ruzie over een gezamenlijk uitstapje. De filmproducent dreigde met een claim. Veel Untergang-parodieën zijn al van de site gehaald, maar er staat alweer een nieuwe op waarin Hitler zich daarover kwaad maakt.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 De Vlaamse liberale coalitiepartij Open VLD eist voor twee uur vanmiddag duidelijkheid over de politiek gevoelige kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Over voorstellen om het tweetalige kiesdistrict te splitsen zou vandaag een besluit vallen, maar vier van de vijf coalitiepartijen willen meer tijd. Het is niet duidelijk of de Vlaamse liberalen uit de coalitie stappen. Een deel van de Tweede Kamer is kritiek op het onderzoek naar oud-bestuurders van DSB. De afspraak was dat DSB'ers die in de financiële